Twee uur, Freddy van met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president George Bush Sr. is in een ziekenhuis in Houston opgenomen op de intensive care. Hij werd een maand geleden opgenomen met een bronchitis. Daarna kreeg hij hardnekkige koorts. Omdat de koorts is toegenomen is de 88-jarige Bush nu overgeplaatst naar de IC. Volgens een woordvoerder is Bush helder, praat hij met zijn familie en het medisch personeel. Hij krijgt alleen nog maar vloeibaar voedsel. Verder is er niets bekendgemaakt over zijn medische toestand. De Japanse autofabrikant Toyota heeft in de Verenigde Staten voor 1,1 miljard dollar een schikking getroffen met Toyota-bezitters. De zaak was aangespannen door een groep Toyota-rijders die de dupe waren van massale terugroepacties, omdat het gaspedaal niet goed functioneerde, waardoor de auto op hol sloeg. Toyota moest wereldwijd meer dan 12 miljoen auto's terugroepen. Bij het internetmeldpunt voor vuurwerkoverlast zijn al meer dan 19.000 meldingen binnengekomen. Sinds dinsdag is het aantal bijna verdubbeld. Het meldpunt werd zaterdag ingesteld door 15 lokale GroenLinks-fracties. Ongeveer de helft van de meldingen gaat over vuurwerkbommen. De meldingen worden na de jaarwisseling aangeboden aan de Tweede Kamer. GroenLinks hoopt op een vuurwerkverbod voor particulieren. In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben demonstranten de Franse ambassade met stenen bekogeld. Ze begonnen hun protest in de hoofdstad bij de Amerikaanse ambassade en trokken later naar de Franse. De betogers zijn boos omdat de voormalige koloniale heerser niet meer doet om de opmars van rebellen te stoppen. De angst groeit dat die rebellen, die al zeker tien steden hebben veroverd, de hoofdstad zullen innemen. Het weer. Het wordt vannacht geleidelijk droog. In de ochtend zijn er afwisselend zon en wolkenvelden. Smiddags gaat het weer regenen, vooral in het zuiden.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 De nacht is van jou. Dus tot zes uur kan je luisteren naar De Nacht ging het Anders. En vorige week toen heb je de beste muziek uit 2010 gehoord... en de bijna vergeten muziek uit 2010. Want De Nacht Klinkt Anders bestaat drie jaar... en dat, eh, ja, <laughs> vieren we eh, dat doen we dan. En dat doe ik dan met eh, drie afleveringen vorige week. Dan heb je het mooiste uit 2010 kunnen horen volgende week het beste en het mooiste en het bijna vergeten repertoire uit 2012. En vandaag is dus 2011 aan de beurt. Isbels, daar begon ik dus mee met The Night Is Yours. En wat je nu gaat horen, dat is van een man die de afgelopen dag 70 jaar werd. En binnenkort gaat hij optreden in Carré. Maar nu gaat hij zingen hier op Radio 1. Hier is hij, Rob de Nijs. Nog steeds geen rock and roll. Ik ging wat liedjes zingen. Ik nam een plaatje op. Ik kwam op de tv en het bleek geen flop, maar toch. Reisde langs de steden, meisjes vielen flauw. Fluisterde in ja, ik hoop van jou. De kranten noemden mij een tieneridol. Ze noemden mij van alles, maar niet rock'n'roll. Toen men was uitgejubeld, toen men was uitgekrijsd, leek het erop dat ik als zanger reeds was uitgereisd. Struikelde op straat, lag bijna in de goot ging mijn bier verkopen voor mijn dagelijks brood. Ik had de blues zo diep, betaalde zo de tol. Men noemde mij van alles, maar nog steeds geen rock'n'roll. dat iedereen weer zei. Wat is hij geweldig, dus dat was mooi voor mij. Grote zaal vol, elke week op de tv. En overal waar ik kwam, was het opeens feest. Twee bijna in eentje, alle roddelbladen vol. Ze noemden mij van alles, maar nog steeds niet rock and roll. Oh yeah. En zo ging maar door. Met pieken en met dalen. Ik lachte en ik huilde om al die kutverhalen. Die niks te maken hadden met mijn liefde voor muziek. Ik gaf altijd mijn hart aan de oren in het publiek. En ondanks alles wat gebeurd is, hou ik het meer dan vol. Ook al noemen ze mij van alles, zijn nog steeds geen rock and roll. van alles en nog steeds geen rock and roll. Eind 2010, eh, toen verscheen van Rob de Nijs een cd onder de titel Eindelijk Vrij. Geproduceerd door eh, de Drentenaar Daniel Lohuus. En dat werd een, eh, een goede cd met veel uh, rock en roll invloeden. Zoals je hebt kunnen beluisteren dit liedje. Nog steeds geen rock en roll. En wat ik al zei, hij is 70 jaar geworden afgelopen dag tweede kerstdag Rob de Nees. En hij gaat dat uitgebreid vieren met eh, diverse optredens in den landen. Begint volgende week vrijdag 4 januari in de Lawei in Drachten. En wat toch wel een hoogtepunt kan zijn... dat is eh, het concert Rob 70 dat in Carré zal plaatsvinden.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 Who would have known how? status maar ze hebben er toch een punt achter gezet in 2011. R.E.M. en dat deden ze met een album Collapse Into Now. Het was het vijftiende studioalbum van de mannen van R.E.M. Je hoorde Every Day Is Yours To Win uit dat cd'tje of die LP... want het wordt tegenwoordig weer eh, in allebei de vormen uitgebracht. Zowel de cd als de LP. En daarnaast hebben natuurlijk nog eh, de downloadvariaties. Uh, eh, R.E.M. dus met eh, Everyday is Yours to Win. En daarvoor kon je luisteren naar een hele bekende. Die ook hoog in de top 2000 staat bij de collega's van Radio 2. Op nummer 8 in de editie van dit jaar. Adele met Someone Like You. Maar dit vind je niet terug in die top 2000. En de meeste platen <laughs> trouwens niet die de komende twee drie uur, bijna vier uur gaat horen. Hier op Radio 1, hier is Ron Sexsmith. Heavy clouds all hanging around And the sun refuses to shine If you're bent on bringing me back down Better get in line Something I said has got you so mad You wanna give me a piece of your mind or making me feel bad, you best get in line. Whoa, it's a long line, it's a long line. It's going out the door. You'll be waiting in line a very long time till your feet are sore. Whatever I do, I'm doing it wrong. And if you feel the need to remind me of a world that's long gone a number and clouds all hanging around and the sun refuses to shine if you're bent on bringing me back down better get in line i never meant for your flowers to wilt, or to sour all your sweet wine if you mean to shower me with guilt better get in line if you're crying over milk that's spilled I'll take a number and wait in line. Dat zijn dus de beste, de mooiste en de bijna vergeten muziek uit 2011. Hier was er zo eentje die eh, bijna aan het vergeten was. Ron Sexsmith, een Canadees. Hij is eh, geboren in Ontario en woont tegenwoordig in eh, Toronto. Maakte in 2011 een album onder de titel Long Player, Later Bloomer en daarop dit hele vrolijke, aantrekkelijke en geanimeerde Get In Line, Ron Sexsmith had ik zojuist de Isbels aan de kop van dit programma. Een aantal van die muzikanten zitten ook in Marble Sounds. En ook dat is een band uit België. sprookjesachtig als ik dat zo hoor. Dit van Marble Sounds uit 2011, wat ik al zei, de band komt uit eh, België. En een aantal van de leden die maken ook deel uit van die andere Belgische band, de Isbels. Je hoorde van Marble Sounds het nummer Sky High. Bij die plaats zat ook een eh, clip en die heeft destijds in België nog een eh, hoge onderscheiding gekregen. Die clip van de platenindustrie in België. En eh, dus het, is eh, bij die ene hit gebleven voor de Marble Sounds met dat eh, Sky High. Meer dan één hit heeft deze man gehad. En heeft een soort van comeback-album gemaakt in 2011. The Road from Memphis. Booker T. Booker T. Jones, ja. <laughs> Het orgeltje hoor je al, maar er komen dadelijk een paar zangers bij. Booker T. Jones, representing Memphis. it. house. Make it out to Klondike. We're representing Memphis. I grew up there, so don't talk about my city. From the hood to the burbs, we all stay busy. From the bottom to the top, we got it on. get up to Orange Mine. dat album The Road from Memphis. Je hoorde Booker T. Jones aan het orgel. En hij werd bijgestaan door twee vocalisten. Te weten Matt Berninger en Sharon Jones. En laatste is wel eh, aardig bekend geworden onderhand. Booker T. Jones, die afgelopen jaar, dat was in eh, november maar liefst 68 jaar is geworden. dat valt wel op als je kijkt naar eh, de albums die de afgelopen twee jaar, drie jaar zijn verschenen. Dat daar een hoop LP's bijzitten van artiesten die al aardig op leeftijd zijn. De hogere levensverwachting wordt ook eh, in de popmuziek waargemaakt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Leonard Cohen... die al eh, de 78 volgens mij is gepasseerd. Eh, Eric Clapton heeft afgelopen jaar een album gemaakt. Neil Young was van de partij Bruce Springsteen. Allemaal namen van oudgedienden die er vroeg bij waren... maar nog steeds bij zijn. En die je misschien nog wel tegenkomt voordat het 6 uur wordt. En voordat het Radio 1 Journaal te horen hier is op deze dit is een gezelschap dat komt uit de Verenigde Staten. Ze noemen ze Poolside. En dan in 2011 een hit met het nummer Do You Believe? zijn twee jongens afkomstig uit eh, de Verenigde Staten. Te weten, Philip Nicolik en Jeffrey Paradise. En wat ze maken, dat noemen ze daytime disco. Ja, ah, kan me wel iets voorstellen als je dat zo hoort. Poolside. En die hadden dus dit succes in 2011 met Do You Believe. Dan had ik het over oude mannen die nog steeds muziek maken. Dit is er zo een. En die werd ontdekt in 2011. C60. Waited so long just to find you. Feel like I was half of my life. Might have wasted one half, but I won't waste the other. going, but each other for better, for worse. Eh, dit er zeker eentje. De C-60 die je kan horen, die eh, werd op 66-jarige leeftijd ontdekt... Eh, min of meer door Jules Holland. Die had van hem gehoord en die nodigde hem uit voor een optreden in een van zijn programma's. En toen begon eigenlijk langzamerhand de wereldroem in 2011. Toen resulteerde dat in het optreden bij diverse rockfestivals. Zo verscheen hij op Lowlands en uh, en afgelopen jaar was hij ook op eh, Pinkpop te horen en te zien. C6 Steve, je hoort hem hier met het nummer Underneath a eh, Blue and Cloudless Sky. Had ik net even voor eh, Jules Holland. En ehm, die heeft tradities. En een van de tradities is dat hij op de televisie BBC 2 ook een oudejaars, een oud opnieuw show heeft. En dat doet hij dit jaar ook. Dat wordt dan in Nederland om tien over 12 eh, uitgezonden. Dan begint de uitzending. En daar zitten hele leuke artiesten in. Eh, ik noem hier bijvoorbeeld een... Uh, ja, heel leuk. Het is <laughs> gewoon een programma dat klinkt als een, als een klok. Petula Clark zingt, die zit daar onder andere in. Emily Sandy, Bobby Womack, Liana LaHavas, Adam Ents, Paloma Faith, Betty Lavette... Kevin Rowland, Jake Buck, Ruby Turner, The Hives, The Dubliners... Janet Fraser Cook. Nou, kortom, het is een eh, programma om je vingers bij af te likken... om maar een eh, <laughs> bekend politicus eh, te citeren. het wordt uitgezonden. Ja, het zit wel tegenover die Radio Top 2000 show. Maar die kan je nog altijd zien tijdens uh, een uitzending gemist. Maar ik zou dit sowieso bekijken als je thuis bent en anders opnemen naar dit programma van Jules Holland, BBC 2. En even na middernacht, eh, als de 2013 10 minuten oud is... dan wordt het uitgezonden met eh, deze voortreffelijke artiesten. maar even een televisietip in het voorbijgaan. In deze nacht klinkt anders bij de vader op Radio 1. Waarin ik nu weer verder ga. Het vrije muziek uit 2011. 2011 zijn er one-hit wonders gecreëerd zoals deze. Alice Gold, een eh, leuke plaat maakte ze. Werd veel gedraaid, zeker op de Britse radio. Het eh, nummer heet eh, Runaway Love, afkomstig uit Londen is. En we zouden het met de Bandana Split zijn. Dat zijn dan one-hit wonders uit de Verenigde Staten. uit New York City. Daar komen ze vandaan. Bandana Splits. En die maakte een album in 2011. Mr. Sam Presents. En uit dat album kwam deze single Sometimes. En de dame die nu gaat horen, die had ik graag wat meer succes gegund. Want ze heeft een fantastisch album gemaakt. Nederlandse. Odeke. Een album. My Own Words heet de cd. the hope and all the doors, all the luck that passed you by, all the love that you deny. hands round your wrist. All the range you never held, all the excess of wealth, all the years that went too fast, and all the joy that's in the past. All the angels you could hold, all those stories still untold. 2011, een hele fraaie cd, kwam toen uit van, eh, van Odeke, een Nederlandse zangeres. Waarop haar muzikaliteit te horen is. Het conservatorium heeft gehad en dat is eh, goed te horen. Als je de cd beluistert, diverse muziekstijlen komen voorbij... en fraaie composities weet ze te maken. Ze maakte dat album My Own Words. En ik liet je luisteren naar Blame It On Me 2011, de muziek uit 2011 tot 6 uur deze ochtend omdat De Nacht Klinkt Anders 30 jaar bestaat. 30 jaar. <laughs> Drie jaar bestaat. 30 jaar, mijn hemel. Dan ben ik al in de 90 als we dat halen. Coldplay. Zouden die ooit 30 jaar bestaan? Het zou zomaar kunnen. De Stones hebben uiteindelijk 50 jaar erop zitten. Oh, morning, come in the clouds, amen. Lift off this blindfold, let me see again. Bring back the water, let your ships roll in. And my heart, she left a hole. The tightrope that I'm walking just sways and ties. The devil, as he's talking with those angels' eyes. And I just wanna be there when the lightning strikes and the saints go marching in and sing slow. through chaos as it swirls. It's us against the world. Like a river to a raindrop, I lost a friend. My drunken as a Daniel in a lion's den. And tonight I know it all to begin again. So whatever you do, don't let go. And if we could float away, fly up to the surface and just start. us against the world. Through chaos as it swirls. And us against the world. En nou, misschien je ze wanneer was het gisteravond, nog zo'n 24, ruim 24 uur geleden... nog op de televisie gezien, want een van de concerten... <coughs> nou, een van de concerten die ze in 2012 eh, gaven... dat eh, werd nog eens een keer uitgezonden op eh, de Nederlandse televisie. Coldplay. En ik liet je een nummer horen van hun album Milo Zij Loto, Us Against the World. Ik had het al eerder over oude mannen die op hun oude dag... hun pensioengerechtigde leeftijd nog een cd uitbrengen. Nou, er zijn ook oude dames die dat doen. Carol King bijvoorbeeld vorig jaar, 1 december, toen verscheen van haar een kerstalbum. Gaat die kerstliedjes draaien? Nou, dit heeft als thema het nieuwe jaar. King. Everybody makes a dream this time of year. From now on, it's gonna be good for you. All your friends and family. Gather round in peace and harmony. It's a time to remember your blessings. It's a time to remember your goals. All the people in your life, be they new friends or old. And it could be the time of your life. Everything's gonna turn out. making it better. It's New Year's Day. And should all friends be forgot? Keep everything they give. seem so far away. You walk with them each and every day. And I know sometimes the road isn't easy. And we've said some things wished we'd never said. Once a few rounds you've loved and lost. You pick yourself up and take a chance once again. And it could be the time of your life. Everything's gonna turn out alright. It'll be okay in every way, making it better. It's New Year's Day. Vorige week toen hadden we Carol King al hier en deze nacht klinkt anders. Maar toen samen met James Taylor in verband met het uitbrengen van dat album Live the Troubadour in 2010. Waarop ze samen eh, muziceert met James Taylor. Maar in 2011 toen bracht ze nieuw materiaal uit. Er waren geen eigen songs van haar, maar wel allemaal kerstliedjes. En dit was een van de onbekende nummers op dat kerstalbum. A Holiday Carol. Je hoorde Carol King met het nummer A New Year's Day. Nog eentje. <laughs> eigenlijk een halve tot aan het nieuws. En deze is van een uh, Vlaming. Basto en Gregory's Theme hoor je. En na het nieuws, Corinne Bailey Ray.